Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Drie middelbare scholen in Deventer hebben de deuren vanochtend voor de zekerheid dichtgehouden. Gisteren kwam er een dreigmail binnen, vertelt deze verslaggever van RTV Oost. In dat bericht, dat ook rondgaat op sociale media... wordt gedreigd met een schietpartij op de Marken Noord... en eventueel ook op locatie Zuid. Ik zal iedereen doden zonder genade, staat in het bericht. De school denkt niet dat de afzender echt iets van plan is... maar neemt dus het zekere voor het onzekere. Op één van de drie locaties wordt onderzoek gedaan door de politie. Mogelijk gaan de scholen in Deventer later vandaag alsnog open. Daar wordt als het goed is vanochtend nog een knoop over doorgehakt. De premier van Libanon zegt dat het land voor een van de gevaarlijkste fases in de geschiedenis staat. Vannacht viel Israël binnen in het zuiden. Militairen vechten daar met strijders van Hezbollah. Intussen gaan de aanvallen op Gaza ook door. Volgens een Palestijns persbureau zijn 19 mensen gedood bij een aanval op een school. Israël zegt dat Hamas dat gebouw gebruikte. We weten niet of dat echt zo is. Het is dag 1 als NAVO-baas voor Mark Rutte. Hij heeft net officieel het stokje overgenomen van Jens Stoltenberg. Die heeft er vertrouwen in, vertelt correspondent Tijn Sade. Tien jaar lang was hij de chef. Stoltenberg zei over Rutte... hij heeft in Nederland vier coalities eh, geleid. Hij is een man van compromissen sluiten. En dat is, met Rutte dus, eh, de man die we nodig hebben bij de NAVO. Over een half uurtje is de eerste persconferentie van Rutte als NAVO-baas. Hij zei dat hij, dat hij vindt dat Oekraïne thuis wordt in de NAVO... en dat het land gesteund moet worden in de oorlog tegen Rusland. Vanaf vandaag mogen houtkachels in Amersfoort niet altijd meer aan. Er geldt op bepaalde momenten een verbod, bijvoorbeeld als het windstil is... waardoor de kans groot is dat de rook blijft hangen. De gemeente Amersfoort wil inwoners daarmee beschermen... tegen het inademen van schadelijke stoffen, vertelt de wethouder. Mensen die slecht met hun longen zijn... Ja, die kunnen niet hun huis oppakken en weggaan. En we krijgen er wel klachten over dat het, eh, de rook echt het huis binnendringt. Uiteindelijk heeft de politiek eh, dat besluit genomen en dat gaan we nu uitvoeren. Amersfoort is de eerste grote stad met een verbod. Mensen die zich er meerdere keren niks van aantrekken... krijgen een boete van 100 tot 400 euro. Het weer nog in het zuiden af en toe droog. In de rest van het land een natte dag met veel regen bij 13 tot max 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is aan het oplossen. Toch staan er nog wel een paar wat langere files. Zoals op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Schiphol en Knopen de Nieuwe Meer 8 kilometer met 10 minuten vertraging. A10 de ring van Amsterdam, de A10 Noord.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 Er is zoveel op de plank blijven liggen dat ik er ook deze aflevering mee kan vullen. sea pobre y tengo un carro viejo, me trata como reino Nombre de heredad. Y aunque tenga una cara Selena was een Amerikaanse zangeres die voornamelijk Spaanstalige muziek maakte. De stroming waar ze in zat wordt ook wel Tex-Mex muziek of Tejano genoemd. Dit soort muziek is een mix van pop, rock, polka, rhythm and blues en Latin. y por mi parte he dado todo. Amigo, no soy una muñeca que le das cuerda cuando quieres. Piensas que todo está en que digas sí o no. A ver lo que digas cuando te diga Dios. No debes jugar. 31 maart 1995 werd ze doodgeschoten in een hotelkamer door de manager van een fanclub en beste vriendin Jolanda, nadat Selina haar confronteerde met haar diefstal van geld van de fanclubs en boutiques. Deze dag staat in de wereld van de Tigano bekend als Black Friday. Jolanda werd veroordeeld tot levenslang, waarvan ze minimaal 30 jaar uit moet zitten. begin herfst 1991 toen Vicente Fernandez in Houston, Texas was voor een van zijn Amerikaanse tournees. Naar aanleiding van het concert werd hij uitgeroepen tot de Sinatra of Rancheras en dat was een troetelnaam voor hem. las últimas copas de vino que me voy a tomar en tu honor. Así tenga que abrirme las venas para sacarte de mi corazón. Aquí voy a romper las cadenas que me ataron cruelmente a tu amor. Te metiste tan dentro de mi alma mi suerte a salvarme. Y aunque fuiste el amor de mi vida, pediré a la distancia y al tiempo ese don con que todo se olvida. Con la misma pasión que hoy te quiero, formaré una barrera de olvido para cuando tu orgullo tenga el destino, pueda ver cómo te haces pedazos, como ahora tú lo haces conmigo. Y que sirva nuestro aguardiente, bebo lo que se me antoje, no soy de manta corriente, que en cuanto se moja, metiste tan dentro de mi alma que creía perder la razón, pero vino mi suerte a salvarme y aunque fuiste el amor de mi vida, pediré a la distancia y al tiempo ese don con que todo se olvida. Con la misma formaré una barrera de olvido para cuando tu orgullo se doble y en sus garras te tenga el destino, pueda ver cómo te haces pedazos Fernandes belandde na een aanval in augustus 2021 in het ziekenhuis van Guadalajara. Daar werd het syndroom van Guillain-Barré bij hem vastgesteld. Hij overleed op 12 december 2021 op 81-jarige leeftijd. el permiso de usted. Y sin malas intenciones, hoy no canto más canciones. Discúlpeme usted, discúlpeme usted. Usted pagó por oír sus canciones preferidas pero justo en este día, por un gran amor, me toca sufrir. Para serle a usted sincero, ando muy enamorado. La mujer que tanto quiero, hoy se ha ido de mi lado unos 15 o 20 tragos a bajarme si es que puedo este trago tan amargo. de pago por oír sus canciones preferidas. Pero justo en este día, por un gran amor, me toca sufrir para ser la mujer que tanto quiero, hoy se ha ido de mi lado. Esta noche si me bebo otros 15 o 20 tragos, a bajarme si es que puedo. Este trago Fernandes heeft 56 albums opgenomen. Als hoogtepunt van zijn carrière noemde hij zijn optreden in La Plaza de Mexico. Fernandes zwoer te stoppen met zingen als hij het plaza niet vol zou krijgen. Hoewel het op de dag van zijn optreden regende, waren alle 54.000 plaatsen bezet. Acompáñenme mariachis, acompáñenme esta noche, porque quiero cantarle a la dueña de mi amor. Aunque ella no me quiere, otra vez voy a cantar a decirle en mis canciones lo que sufre y lo que llora por su amor mi corazón. Voy a llegar hasta el pie de su ventana y si acaso no se asoma acercó hasta su balcón a repetirle que la quiero con el alma y que solo ella es la dueña de mi pobre corazón. Acompáñenme, mariachi. Preparen sus instrumentos, porque esta noche de luna, como nunca he de cantar. Y si llega la mañana y ella no me corresponde, violines y guitarrones con mis más tristes canciones, acompáñenme a llorar, acompáñenme mariachis. Stephanie Urbina Jones noemt haar muziek honky tonk mariachi. Het is een mix van haar Mexicaanse roots en San Antonio. Haar zang is geweldig. En enkele jaren geleden mocht ik dat ook aanschouwen in Zwitserland. is een programma boordevol afwisseling. Wendy Moten, een multigetalenteerde in Memphis geboren zangeres en een andere dromer, wiens stem en carrièrepad ongeëvenaard zijn, doet mee voor een triomfantelijke update van Glenn Campbell's iconische Rhinestone Cowboy. Gebouwd op een bijna symfonische opstelling van stijgende violen, jubelende trompetten, viola en hemelse harp, komt Rhinestone Cowgirl naar voren als een krachtig verslag van het overwinnen van tegenslagen op weg naar ongebreidelde glorie. Hij groeit op in een mix van zowel de Amerikaanse als de Cubaanse cultuur. Jorge Moreno is geboren in Miami en is de jongste van vier broers en zussen, die allemaal opgroeiden omringd door muziek. estiva live out. espaço assim. Eu puedo ver en las sombras del humo que llena el salón. No sé cuántas veces me senté a llorar o cuántas mentiras he mentido a mi pobre corazón. Que tú vas a volver, oh, pero yo sé. Triple play. Triple play. Triple play. Mariachis bestaan uit vier leden, waarvan er twee afkomstig zijn uit Mexico, één uit Chili en de laatste uit Bolivia. Een internationaal gezelschap dus. De songs die ze brengen zijn bekend, maar zij brengen ze op voortreffelijke wijze over het voetlicht. aanbevolen. Triple play. Triple play. Triple Play. zijn muzikale carrière stelde Bobby Polido's fans zijn seksualiteit ter discussie. Hij zei dat hij niet homoseksueel was, maar geruchten dat hij met mannen had geslapen bleven de ronde doen. Polido sprak in 2013 in een Mexicaans tv-nieuwsprogramma en vertelde kijkers dat hij hetero was en dat hij homoseksuele fans had, wat hen volgens hem niets aanging. In april 2010 ondervroegen media Polido nadat hij een videoclip had uitgebracht waarin hij een stereotype homoseksuele man speelt. De zanger zei erop dat hij iets anders wilde proberen in zijn videoclips en verdedigde zijn homoseksuele volgers door te zeggen dat hij niets tegen de LGBT-gemeenschap heeft. que no puedo explicar. Por ejemplo, tu llegada a este mundo. Quiero tenerte en mis brazos constantemente más y más, porque eres parte de mí. Eres parte de mí. No te voy a dejar. Un día vas a darte cuenta lo que sufro yo por ti.